uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een ruime Kamermeerderheid steunt het plan van het kabinet voor een aparte eurocommissaris om landen aan te pakken die zich niet aan de begrotingsregels houden. Premier Rutte deed vandaag verschillende voorstellen om landen tot de orde te roepen. Die voorstellen lopen uiteen van de verplichting voor landen hervormingen in te voeren tot het intrekken van Europese subsidies. Een aparte commissaris krijgt speciale bevoegdheden. Pas eind september wordt duidelijk of Griekenland geld krijgt van het IMF en Europa om de lopende rekeningen te betalen. Dat schrijft minister De Jager aan de Tweede Kamer. De Grieken zouden halverwege deze maand weer een bedrag krijgen uit het steunpakket op voorwaarde dat ze zich aan alle afspraken houden en dat blijkt niet het geval. De Universiteit van Tilburg heeft een hoogleraar op non-actief gesteld omdat hij in zijn publicaties vervalste gegevens heeft gebruikt. Volgens het college van bestuur heeft hoogleraar Stapel daarmee ernstig inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke integriteit. Stapel is in Tilburg hoogleraar cognitieve sociale psychologie. Een Zweedse rechtbank heeft de beslissing of Saab een bewindvoerder krijgt uitgesteld tot morgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Muller van de noodlijdende autofabrikant gezegd op een persconferentie. Saab heeft uitstel van betaling gevraagd. Onder leiding van een bewindvoerder wil Muller de komende maanden reorganiseren en geld aantrekken. Tijdens die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Muller zegt dat er twee Chinese investeerders zijn, maar die hebben het geld niet direct beschikbaar. In Rotterdam is een vrouw aangehouden voor stalking van haar ex-vriend. Ze zou hem in vier maanden tijd zo'n 70.000 keer hebben gebeld. Agenten pakten er thuis op, waarbij drie mobiele telefoons in beslag werden genomen. De vrouw, die 42 is, ontkent dat zij haar ex-vriend stalkte. Het weer. Ook vanavond afwisselend droog en buien. Morgen bewolkt en verder weinig verandering. Dit was het en. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knoopend Hoevelaken 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 5 A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 8 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid 5. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda 4 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein.